Michel Koenen met het NOS-journaal. Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening... is het afgelopen jaar gedaald. Volgens het bureau kredietregistratie had 6,2 van de mensen... met een geregistreerd krediet een achterstand. Een jaar eerder was dat nog 6,6 En kredietverstrekkers die moeten elke lening aanmelden bij het BKR. Op die manier kan worden gecontroleerd of het verantwoord is... om iemand een nieuwe lening te geven. Het CDA en GroenLinks twijfelen aan de kwaliteiten van het Planbureau voor de Leefomgeving. regeringspartij CDA wil opheldering over rekenmodellen die zijn gebruikt om de verkoop van elektrische auto's te voorspellen. Die verwachtingen die zouden er meer dan 100% naast hebben gezeten. GroenLinks vindt onder meer dat de ramingen van het planbureau vaak achterlopen op marktontwikkelingen. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft opnieuw een goed jaar achter de rug. Vorig jaar was de winst ruim 1 miljard euro, ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Bij zusterbedrijf Air France daalde de winst juist met zo'n 600 miljoen naar ruim 250 miljoen euro. Air France KLM maakte gisteren bekend dat president-directeur Elbers van KLM... na een wekenlange machtsstrijd toch mag aanblijven. Het gerucht ging dat topman Smith van Air France KLM van hem af wilde... omdat de Canadees het concern meer tot één bedrijf wilde smeden. En als honkballer Manny Machado de medische keuring doorstaat... dan kan hij de duurste honkballer ooit voor een transfervrije speler zijn. De 26-jarige Dominicaan die gaat bij de San Diego Padres 300 miljoen dollar verdienen in 10 jaar tijd. En dat is een record in het Amerikaanse honkbal. Het weer nog. Wolkenvelden die trekken vooral over het noorden van het land. Soms kan daaruit een spat regen vallen. Nou, verder is het droog met nu en dan ook ruimte voor de zon.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 Het zijn Nevo, doe normaal en Nevo. Knullen op mijn hoofd en ik space en Nevo. Het zijn Nevo, doe normaal en Nevo. Knullen op mijn hoofd en ik space en Nevo doe normaal en nep eh, hou. Huts, huts, huts. In space en ah, eh, nep Huts, ey, doe normaal en nep eh, hou. Het gekke kaart hier met 10k en nep hou. Ik steek het in de muur en nep En ik haal het uit de motherfucking muur en nep hou. die money wordt gestort en niveau. En ik blow het in de motherfucking store en nep die slangen worden leren en nep slangen worden leren, niveau Ben ik in bloed, dan scheur de hele tent groot. Hele tent bloot, hele tent rood.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 En met AK, mijn hart geen slush. Je bitches op mijn huid, want ik weet dat ze me lust. je in die zijn shit, die gaat niet met Kom naar binnen in de club met straight face, no smile. Word niet gefouilleerd ik wakko ken mijn profile.